uur. De douane onderschept steeds meer illegale wiet. Dat zegt de baas van de douane in de Telegraaf. Afgelopen jaar werd een recordhoeveelheid van 60.000 kilo cannabis tegengehouden bij de grens. Vier keer zoveel als een jaar geleden. De wiet komt vooral uit Californië, Canada en Thailand. Nederland wordt vooral gebruikt als doorvoerhaven om de wiet naar de rest van Europa te brengen. Twee een treinongeluk in Peru zijn een dode en zeker 40 gewonden gevallen. Twee treinen klapten op elkaar en de machinist van een van die treinen kwam om het leven. Het ongeluk gebeurde vlakbij de beroemde Inca-stad Machu Picchu. Die stad is werelderfgoed en de spoorlijn wordt daarom ook door veel toeristen gebruikt. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Oekraïne heeft een Russische pijpleiding met gas aangevallen. Dat deden ze met een drone in een havenstad aan de Zwarte Zee. Er zijn geen gewonden gevallen, wel is er een grote brand uitgebroken. De getroffen haven is een van de belangrijkste van Rusland voor het vervoeren van olieproducten. Ook staat er een grote nationale olieraffinaderij. En Europa moet zich sterker maken voor zijn belangen als we in het nieuwe jaar vrede en welvaart willen blijven houden. Dat zegt de Duitse bondskanselier Merz in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij doet ermee onder meer op de oorlog in Oekraïne, de dreiging vanuit Rusland en de gespannen situatie met de Verenigde Staten. Ook waarschuwt hij voor protectionisme van andere landen. Er trekken buien over het land en daardoor kan het verraderlijk glad worden. In bijna het hele land geldt code geel. De minima ligt tussen de min 1 en plus 4. Overdag buien in het noordoosten, zon in het zuiden en 3 tot 7 graden. En dit was het nieuws op 538. 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Meld je nu aan op 538.nl. Speel mee en win 10.000 euro. what they say. We can do it our way. And if love's just a game, then come and play.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 ain't gonna to 538. death But maybe I should get some rest Cause I've been out here working all damn day Blueberries and butterflies The pretty things that greet my eyes When you call and I say I'm on my way time together like cold iced tea and warm weather.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 Het Chinese ministerie van Handel is nog steeds boos op Nederland vanwege het gedoe met de Nexperia-chips eerder dit jaar. De Chinezen roepen Nederland op om hun fouten te herstellen en de productie van computerchips ongehinderd door te laten gaan. Het ministerie zegt dat Nederland nog steeds onverschillig en eigenwijs blijft doen en dat we geen verantwoordelijkheid nemen voor onze rol in de wereldwijde chipproductie. Er zijn dit jaar opnieuw meer campers